7 uur. Raymond Seré met het Westjournaal. Het Nibud maakt zich zorgen omdat bijna de helft van de huishoudens moeite heeft om rond te komen. Volgens de budgetvoorlichter komt dat vooral door de manier waarop mensen met geld omgaan. Ook mensen met hogere inkomens hebben soms geldproblemen. Hun schulden zijn vaak ook groter dan voor mensen met een laag inkomen. Volgens het Nibbut is het verstandig om regelmatig bankafschriften te checken... en elke maand 10% van het salaris te sparen. Comité's die de lokale intocht van Sinterklaas organiseren... trekken zich weinig aan van de oproepen om Zwarte Piet af te schaffen. Uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat Piet in zo'n 190 dorpen en steden zwart of bruin blijft. Veel comité's zeggen dat de discussie in hun gemeente niet speelt. Heemstede en Amsterdam doen het wel zonder Zwarte Piet. In 26 plaatsen denken ze er nog over na. De kinderombudsman riep volwassenen in september nog op om het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen... zodat Sinterklaas voor iedereen een kinderfeest is. Ook uit het nieuwe FBI-onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton blijkt niet dat de Amerikaanse presidentskandidaat iets strafbaars heeft gedaan. Wel was ze erg onvoorzichtig toen ze als minister haar privéserver gebruikte, zegt de FBI. Die heropende vorige maand het onderzoek. Haar rivaal Trump zei toen dat het een zaak zou opleveren die groter is dan Watergate. Daarop zakte Clinton in de peilingen voor de verkiezingen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan hun staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland, waar het twaalf uur later is dan hier. In Wellington was in de stromende regen een ceremonie van Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Het koningspaar is op de eerste dag op bezoek bij de minister-president en bij een bedrijf dat beelden en geluiden heeft bewerkt voor films zoals The Lord of the Rings, die in Nieuw-Zeeland is opgenomen. Het staatsbezoek duurt drie dagen, er is ook een handelsdelegatie mee. En dan het weer af en toe zon, een enkele bui vooral in de kustprovincies. Daarbij kan natte sneeuw vallen. Het wordt 5 tot 8 graden. Morgen begint de dag mogelijk met een paar graden vorst.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 A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Haven en Muidenberg 6 kilometer en 20 minuten oponthoud. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk 10 kilometer. Op de A27 is het ook al erg druk Almere Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen een half uur vertraging.